Ja, het is wel waarschijnlijk dat er iets geschoven gaat worden met die tijd waarop de avondklok ingaat. De verwachting nu is dat dat dan waarschijnlijk om 9 uur zou zijn in plaats van om half 9. Maar dat moeten ze hier nog wel eens worden. Volgens Rutte kan de avondklok wel ietsje later ingaan, maar niet later dan 9 uur. Anders werkt hij niet goed, zegt hij. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer nodig om de avondklok in te voeren. Gaat er nog gesleuteld worden aan de eindexamens? Als het aan scholierenclub LAX ligt wel. Zij vinden dat de minister er nog eens naar moet kijken. Omdat eindexamenleerlingen zich door de strenge coronamaatregelen niet goed kunnen voorbereiden. Dat herkent Dion uit Rotterdam wel. Daarnaast hebben wij, als we het vergelijken met het voorgaande jaar, langer slechter les gehad dan de al van vorig jaar. Het laks wil daarom dat eindexamenscholieren alleen voor Nederlands, Engels en wiskunde in de gymzaal moeten zitten voor het centraal examen. In een Amsterdamse straat zijn vannacht meerdere huizen beschoten. Iets voor twaalf hoorden bewoners in Zuidoost knallen. En even later zagen agenten kogelgaten in de muren en ruiten. Niemand raakte gewond. politie is nog op zoek naar mensen die iets gezien hebben. En heb je gisteren gekeken naar de inauguratie van Joe Biden, dan heb je waarschijnlijk ook Amanda van 22 gezien. Ze had een gedicht geschreven. The new dawn blooms as we free it. For there is always light if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough be it. veel mensen waren onder de indruk van Amanda en haar gedicht. Het gaat over alle uitdagingen waar Amerika nu voor staat. Bij de New York Times blik ze zelf terug op haar optreden. Ze vond het van tevoren hartstikke spannend, zegt ze, maar is blij dat het goed ging. En ze heeft nog veel grotere ambities. In 2036 wil Amanda zelf proberen om president te worden. Het weer. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en kan er een bui vallen. Het is een graad of 7. Morgen zo goed als droog en af en toe zon. En opnieuw zo'n 7 graden. ZFM.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 We're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise paradise, paradise. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my my my, there's a. Th dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Demissionair premier Rutte zei in het Kamerdebat over de nieuwe coronamaatregelen... dat een avondklok alleen effectief is als die tussen 8 en 9 uur begint. Verschillende partijen willen dat de avondklok later ingaat. KLM zegt dat er bovenop de 5000 banen die vorig jaar verdwenen... nog eens tot 1000 banen extra moeten worden geschrapt. Door de voortdurende coronacrisis zijn er nog altijd veel internationale beperkingen. En de nieuwe dichter des Vaderlands is de 30-jarige Lieke Marsman. Ze schrijft twee jaar gedichten bij de actualiteit... en treedt op als ambassadeur van de poëzie. Volgens het selectiecomité verbindt Marsman tederheid aan transparantie...